5 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. Het overleg tussen de boeren en minister Schouten over vermindering van de stikstofuitstoot... heeft nog niet geleid tot een concreet resultaat. Wel wordt het gesprek deze week voortgezet. De boeren hebben een alternatief plan op tafel gelegd. Minister Schouten zegt dat de uitkomst hoe dan ook moet zijn... dat de stikstofuitstoot stevig omlaag gaat. Zij is daaraan gebonden door de uitspraak van de Raad van State. In het onderzoek naar een criminele familie uit Os... heeft de politie opnieuw wapens en munitie gevonden... In een verborgen ruimte van de bestelbus lagen onder andere mitrailleurs en kleine handvuurwapens. Eerder werden bij invallen in twee woonwagenkampen wapens, geld, drugs en chemicaliën gevonden. Hoofdverdacht in het onderzoek is een 48-jarige man die wordt gezien als de leider van de familie. 16 Amsterdamse basisscholen die al tijden kampen met een tekort aan leerkrachten gaan een week dicht. In die week gaan ze onderzoeken hoe ze het tekort kunnen oplossen. Door de sluiting kunnen ruim 5000 leerlingen in de week van 9 december niet naar school. De 16 scholen horen bij de stichting Westelijke Tuinsteden. Ouders zijn aan het begin van de middag op de hoogte gebracht van de actie. De financiering van het Songfestival in Rotterdam volgend jaar lijkt rond te komen. Minister Slop zegt dat alle seinen op groen staan... om een bedrag uit de algemene mediareserve te halen. De NPO heeft het kabinet gevraagd om 12,4 miljoen euro. Volgens Slop is er door meevallende reclameinkomsten... bij de publieke omroep meer geld dan gedacht. Een Spaans modehuis heeft excuses aangeboden voor een ontwerp dat sprekend lijkt op een concentratiekampuniform uit de Tweede Wereldoorlog. Het ontwerp werd eerder deze maand gelanceerd en veroorzaakte veel ophef. Na een paar weken heeft het modehuis alsnog excuses aangeboden en het ontwerp is uit de handel gehaald. Het weer in de loop van de avond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Vannacht hier en daar regen of motregen. Morgen veel bewolking en soms wat regen. Woensdag veel wind en wisselvallig. Het blijft zacht. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Zo'n 100 kilometer file op de Noord-Hollandse snelwegen. Er zijn niet zo gek veel bijzonderheden. De meeste vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Zoeterwoude. 20 kilometer langzaam rijden. Kost je bijna drie kwartier extra. En op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam voor de aansluiting met de A10 6 kilometer.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 For dessert, I got your chocolate clementines. Got us tickets to Venice, Italy. Off of your love, girl, paper moon. let go. chance and be a second chance. Alright. make it feel alright. All I need from you is one more chance to feel life with a little bit of romance. sensation first with fresh new music. Dance Radio. of light that was shining down on all of us, giving us those beats. It was like looking up to God. it's <laughs> crazy. I never thought that I would see one person able to bring so much joy to so many people at the same time. I mean, don't get me wrong, I saw it in church, but this was different. It was it was a higher vibration. It wasn't that normal thing that I was used to. And from all of that, this one person put their hand in the air, and everybody put their hand in the air with them.